Gert Kluk met het NOS-journaal. De ex-rijkswachter die twee jaar geleden bekende dat hij de reus was uit de bende van Nijvel... blijkt dat toch niet te zijn, melden Belgische media. Ze baseren zich op bronnen binnen het team dat onderzoek doet naar de groep criminelen... die begin jaren 80 bij overvallen 28 mensen doden in België. Het onderzoeksteam is er nu vrijwel zeker van dat de ex-rijkswachter niet bij de bende van Nijvel betrokken was. Waarom hij dat wel beweerde, vlak voor zijn dood, is onduidelijk. De berg waarin Noord-Korea kernproeven hield is deels ingestort, zeggen Chinese geologen. Dat zou zijn gebeurd bij een kernproef in september. De Chinese wetenschappers hebben seismologische gegevens en satellietbeelden bekeken... en concluderen dat de locatie te onveilig is voor vervolgtesten. Zaterdag maakte de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bekend dat de locatie dichtgaat... en het testprogramma wordt gestaakt. In Friesland kan binnenkort milieuvriendelijke diesel worden getankt. De zogenoemde blauwe diesel wordt gemaakt van afvalproducten van de voedingsmiddelenindustrie, zoals oud frituurvet. Het is biologisch afbreekbaar en kan in elke dieselmotor. Het is wel bijna 20 cent per liter duurder dan de ouderwetse diesel. Mondjesmaat verschijnen er steeds meer benzinestations waar je blauwe diesel kan tanken. In Zuid-Holland zijn er al een paar. Europese Commissie wil dat meer mensen zich laten vaccineren. Over twee jaar moet de vaccinatiegraad boven de 95% liggen. Als ergens in Europa onvoldoende wordt gevaccineerd... zet dat de gezondheid en veiligheid van alle burgers in Europa op het spel... oordeelt de Europese Commissie. Zo is de ziekte mazelen weer in opkomst. In Indonesië zijn postzegels te krijgen met erop de beeldenis van drie Nederlanders. De plantkundigen van de Universiteit Leiden kregen hun eigen postzegel vanwege de inzet voor een bijzondere orchidee. Het weer eerst nog wisselvallig, met verspreid over het land een aantal buien.